Twee uur. Klomp met het NOS-journaal. In de Russische politiek is verontwaardigd gereageerd op de uitspraak van het sporttribunaal KAS. Dat besloot 68 Russische atleten te schorsen vanwege een dopingschandaal. De Russische autoriteiten hielden al rekening met een schorsing, maar zijn toch erg teleurgesteld. Minister Moetko van Sport noemt de Internationale Atletiekunie, die de straf oorspronkelijk oplegde, volledig corrupt een woordvoerder van het Kremlin noemde het onterecht dat Russische atleten collectief worden gestraft voor het gedrag van individuen. De vicevoorzitter van het Russische parlement zei dat de Spelen in Rio mogelijk de laatste zullen zijn waar Rusland aan meedoet. De Franse recherche doet onderzoek naar de beveiliging tijdens de aanslag in Nice vorige week, toen een Tunesische Fransman 84 mensen doodreed op de boulevard. Minister Kaasnuf van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven voor het onderzoek... naar aanleiding van de kritiek dat de beveiliging onvoldoende was. De krant Libération schrijft dat de regering loog over de aanwezige politiemacht van die avond. Kazeneuf erkent dat er geen nationale politie was aan het begin van de boulevard. Er stonden daar alleen twee gemeentelijke politieagenten en wat dranghekken. Het OM in Zuid-Afrika gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak Pistorius. Begin deze maand werd de atleet veroordeeld tot zes jaar cel... voor de moord op zijn vriendin Riva Steenkamp. Verwacht werd dat Pistorius minstens 15 jaar cel zou krijgen. Het OM noemt de gevangenisstraf van zes jaar schokkend mild. Drie jaar geleden schoot Pistorius zijn vriendin dood door de deur van de badkamer. Hij zegt dat hij dacht dat er een indringer was. Het weer op de meeste plekken droog en geregeld zon. Lokaal kan er een enkele regen- of onweersbui vallen. Het is 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten en oosten. Morgen meer bewolking, maar ook af en toe zon bij 23 tot 28 graden. En dit weekend blijft het zomers. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A8 Amsterdam-Zaandam bij Westzaan 3 kilometer door een kapotte auto.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 Van 2 tot 4 eh, hebben we Matchbox, derde jaargang, nummer 28 op deze 21 juli van het jaar 2016. We zijn te ontvangen via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je het via internet wil bekijken en beluisteren, tik even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Het zou zomaar kunnen zijn dat we zo nu en dan hier en daar... een klein beetje last hebben van storing. Maar dat heeft alles te maken met Ziggo. Wij gaan in ieder geval twee uur lang proberen u eh, muzikaal te vermaken.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 the fact. Ja, ja, van oorsprong is het een Duitse zanger, David Lubega. En hij heeft zijn artiestennaam eh, veranderd in Lubega. En hij had in 1999 een grote hit met Mambo Number 5. En waarom draaide ik die? Omdat ik afgelopen zaterdag aanwezig was bij een concert. Een openluchtconcert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht een evenement. En dat moet je echt een keer gezien hebben. En we begonnen trouwens met All Day and All of the Night, de tweede hit van de Kings uit 1965. Gaan we nu een track draaien van het album On the Threshold of a Dream van de Moody Blues uit 1969. Hier is Never Comes the Day. tomorrow never comes the day for my love and me. I feel her gently inside. album On the Threshold of a Dream waren dit de Moody Blues. En eh, dat was zomaar een plotseling einde. Dat was niet ingecalculeerd, maar oké, het is gebeurd. Er zijn eh, trouwens, we zijn met de top 40. We gaan met de top 40 van 50 jaar geleden beginnen. En deze week zeven nieuwe binnenkomers. Het was dus erg druk in de hitlijsten van die dag, 21 juli 1966. De laagste nieuwe 39 en de hoogste op 28. En de eerste hanging around. You keep me wanting, waiting, and wishing when I know deep down I'm not to blame. What you gonna do tonight when you need some loving arms to hold you tight? you need my heavy voice to tell you goodnight. Honey, but you can't let that be no problem. You got to come on home and help me solve. op 39 My Lover's Prayer. En dat was is Redding. En dan zijn we toe aan een uh, plaat die één plaatsje hoger staat. Amerikaans groepje The Critters en Younger Girl. She's one of those girls who seems to come in the spring. One look in her eyes and you'll forget everything you had ready to say. And I saw her today. other, but why? If I wait, I'll just die. Yeah. lost my mind. She's one of those girls who seems to come in the spring. One look in her eyes and you'll forget everything. She's one of those girls who seems to come in the spring. One look in her eyes. The Critters, nieuw op 38 met een younger girl in het origineel is van de Love and Spoonful. En die kan u toch eerlijk gezegd uh, beter aanbevelen dan deze versie. Maar goed, hij staat erin. Hoog zou hij niet komen, de younger girl van de Critters. Op 35 David en Jonathan, Lovers of the World Unite. the world is wrong. All division, nothing shared. Dreams have died and no one cared. such a shame. Man has only he to blame. Given beauty, given life, he created a toil and strife. Nieuw op 35 waren de David en Jonathan... maar eigenlijk zijn ze onder hun eigen naam veel bekender. Namelijk eh, Roger Cook en Roger Greenaway. En niet alleen vanwege hun zangkwaliteit... maar ook vanwege het feit dat ze heel veel hits hebben geschreven. Eh, de volgende hebben ze niet geschreven. Die is eh, wel uitgebracht door Alan Price... en zijn set nieuw op 34... Hi Lily, hi Low. On every tree there sits a bird singing a song of love. Alan Price en Hi Lily Hi Low, nieuw op 34. Twee plekjes hoger, Bob Dylan, I Want You.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 Het is namelijk eh, even stopgezet. Het uh, programma. We gaan, even, we gaan even rustig aan, rustig aan. We gaan even verder met de volgende nieuwe, want na Bob Dylan komt er, komen er nog twee trouwens. Eh, de eerste is van Cliff Richard, die komt binnen op 29 en heet Visions. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling. I miss you so. darling, I miss you so. Richard Nieuw op 29 met Visions. Dan zijn we nu toe aan de allerhoogste nieuwe. Die komt binnen op 28.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 Die andere twee waren Diamonds en Scarlett O'Hara. Van de week zat ik mijn eh, lijst klaar te maken voor vandaag... en toen dacht ik, ah, de tip van Willem, die komt er nog aan... maar dan wil ik in ieder geval, als die geweest is... een plaat draaien waarvan ik zeker weet dat hij die ook mooi vindt. En dat was Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash Young... van het album Déjà Vu... En de dag daarna kreeg ik de tip van Willem.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 kind of long. I could have said it wasn't. together. I'm going to get down in that sunny southern weather. heerlijke nummers van het album Deja Vu van Crosby, Stills, Nash en Young. Teach, me, teach Your Children and Almost Cut My Hair. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit het jaar 1962. Hier is het Kingston Trio. Where have all Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Top 100 is uit 1962 Kingston Trio en Where Have All the Flowers Gone? In 1983 zongen Peebo Bryson en eh, Roberta Flack een fantastisch mooi duet. Grote hit voor Tonight, I Celebrate My Love. Heba Bryson en Roberta Fleck. En Tonight I Celebrate My Love. Uh, we gaan eh, naar eh, <laughs> een ander soort stem niet de zoetgevoelige stemmen van Pibo en Roberta, maar die van uh, Joe. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free.